Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De veiligheidsregio Friesland adviseert mensen om vanaf morgenmiddag niet meer als vrijwilliger naar het Waddengebied te komen... om te helpen met opruimen van rommel uit zee in verband met de verwachte hevige wind. Dinsdag gaat het op de Wadden stormen. Aan zee staat dan een harde tot stormachtige wind... en verwacht wordt dat er dan weer spullen aanspoelen uit de containers die deze week van een schip vielen. De veiligheidsregio zegt dat gespecialiseerde bedrijven doorgaan met schoonmaken van het strand, zolang de weersomstandigheden dat toelaten. Zij zijn beter toegerust op storm en wind dan vrijwilligers, zegt de veiligheidsregio. In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen... die in een rivierbedding naar goud zochten. Het ongeluk gebeurde toen de 60 meter diepe schacht... die de dorpelingen zelf hadden gegraven, instortte. Er zijn ook zeven gewonden. Er is een reddingsteam naar de plaats van het ongeluk gestuurd... maar dorpsbewoners zouden al bezig zijn om de slachtoffers te bergen. De man die gisteravond in Ridderkerk werd aangehouden... na de val van een kind van de eerste verdieping... is de vader van het jongetje, heeft de politie bekendgemaakt. Het kindje van één zou naar beneden zijn gegooid... en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De 41-jarige vader werd verderop in de straat aangehouden. Volgens de politie was er voorafgaand aan de val van het kind... vermoedelijk een ruzie in de woning. In Parijs zijn gisteren bij protesten van gele hesjes... enkele relschoppers met geweld een ministerie binnengedrongen. Een regeringswoordvoerder sprak van een aanval op de democratie en de republiek. De deels gemaskerde relschoppers wisten binnen te komen... door de voordeur in te rammen met een heftruck. Gisteren waren in heel Frankrijk 50.000 betogers op de been. Zeker 35 mensen zijn opgepakt. Het weer bewolkt en grijs, maar lokaal ook wat zon. Alleen plaatselijk soms lichte motregen. En het is een graad of 7 vanmiddag. De komende dagen weinig verandering. Dinsdag veel wind met op de Wadden kans op noordwesterstorm. Dit was het NOS Journaal.